Niemand raakte gewond. Het was al de derde keer in een maand tijd dat een bus in de regio opeens in brand vloog. Na onderzoek bleek dat de katalysator te heet was geworden. Connection gaat die bij alle bussen in de Gooienverstreek vervangen. Om het tekort aan bussen op te vangen zet Connection bussen uit andere regio's in. Roman Polanski is voor het eerst in het openbaar verschenen sinds Zwitserland zijn huisarrest heeft opgeheven. De filmmaker kwam in een sportwagen aan op het jazzfestival van Montreux waar zijn vrouw optreedt. Polanski stond sinds september onder huisarrest omdat hij misschien uitgeleverd zou worden aan Amerika. Dat land wil hem berechten voor een verkrachting van een meisje van 13 eind jaren 70. Afgelopen maandag liet Zwitserland hem vrij omdat het uitleveringsverzoek van Amerika te onduidelijk zou zijn. Polanski werd bij aankomst op het jazzfestival van Montreux snel naar binnen geleid, omdat hij werd opgewacht door tientallen fotografen. Duizenden homo's en lesbiennes uit heel Europa hebben vanmiddag een parade gehouden in de Poolse hoofdstad Warschau. De mars maakte deel uit van het Europride Festival, de grootste demonstratie van homoseksuelen in Europa. De deelnemers eisten gelijke rechten en meer tolerantie voor homo's in het streng Rooms-katholieke Polen. De mars door Warschau verliep zonder ernstige incidenten. Wel waren er tegendemonstraties van enkele honderden rechtsextremisten en nationalisten. De leider van een katholieke organisatie skandeerde tegen de betogers kom tot bezinning en besprenkelde hen met wijwater.